uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Op de eerste is een aantal beloften gedaan aan hun Afrikaanse collega's. Zo wordt het overmaken van geld van Europa naar Afrika goedkoper... en kunnen Afrikanen voortaan makkelijker een visum krijgen voor landen van de EU. Ook wil Europa fors investeren in onder meer opleidingen, zorg- en voedselprojecten... zodat vluchten naar Europa op termijn niet meer nodig is. In ruil voor de maatregelen moet Afrika helpen de vluchtelingenstroom te beperken. Bij Shell Moerdijk is gisteravond rond half elf brand uitgebroken in een compressorruimte. Er stond smeerolie in brand. Het afvakkelen zorgde voor een rode gloed die tientallen kilometers verderop nog te zien is. Er waren ook knallen te horen. Volgens de brandweer gaat het afvakkelen nog de hele nacht duren. In Breda is gisteravond een auto ontploft. Een persoon raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer bij de explosie zijn armen en benen kwijtgeraakt. Het zou om een man gaan. De vrouwen van FC Twente hebben in de achtste finales van de Champions League thuis met 0-1 verloren van FC Barcelona. In de goalsvesten zaten bijna 16.000 toeschouwers, een record voor een vrouwenwedstrijd in Nederland. De return is volgende week in Spanje. FC Twente schakelde in de vorige ronde nog knap Bayern München uit. Blessings van Groot Nieuwsradio heeft de Gouden Radioring gewonnen. De publieksprijs voor het beste radioprogramma van het jaar. Het programma wordt alleen uitgezonden op de Middengolf en op internet. De prijs voor beste presentator ging naar Bert Haandrikman van NPO Radio 2. Beste radiovrouw werd Roosmarijn Rijmer van NPO 3FM.